van 5 uur. Kees Groot met het NOS jaarlijks tussen de 125 en 200 miljoen euro. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft dat berekend. Ongeveer 2% van de beroepsbevolking heeft een zwaar beroep... zoals stratenmaker, dakdekker of schilder. Als die mensen niet op hun 67ste, maar op hun 64ste met pensioen gaan... kost dat 125 miljoen aan extra AOW-uitkeringen. Volgens de onderzoekers staat daar tegenover dat de overheid fors minder kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Mensen met een zwaar beroep kampen op latere leeftijd vaak met medische klachten. PVV-leider Geert Wilders heeft met enkele tientallen anderen gedemonstreerd tegen de aanstaande benoeming van Ahmed Marcouch tot burgemeester van Arnhem. Onder de demonstranten bij het gemeentehuis waren de leiders van de anti-islamitische actiegroep Pegida en de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Wilders vindt oud-PVDA-Kamerlid Marcouch ongeschikt als burgemeester, onder meer omdat hij voorstander zou zijn van hoofddoekjes bij de politie. Op elf provinciale wegen waar veel ongelukken gebeuren worden trajectcontroles ingevoerd. Het OM hoopt daarmee dat de wegen veiliger worden. Het gaat om N-wegen in Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland... waar vaak te hard wordt gereden of die bekend staan als gevaarlijk. Er komen meerdere flitspalen die de snelheid van de automobilisten aan elkaar koppelen. Over twee jaar moeten de systemen werken. In het zuiden van Japan zijn bijna 400.000 mensen geëvacueerd na zware regenval en overstromingen. Er hebben zich aardverschuivingen voorgedaan en rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Een 93-jarige man kwam om het leven toen hij werd meegesleurd door het water. Volgens de weersverwachting blijft het zeker tot morgenochtend regenen in Zuid-Japan. Het weer op veel plaatsen zon, alleen in het noorden nog bewolking met af en toe wat regen. Het is 20 tot 27 graden. Morgen periode met zon en 24 tot 30 graden. Later op de dag is er in het zuiden kans op onweer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een avondspits die geteisterd wordt door ongelukken. Die leveren veel vertraging op. De A12 is dicht vanaf Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. Er staat file achter van Prins Klausplein en het verkeer vanuit Den Haag moet nu omrijden. Het kan het beste via de regio Rotterdam, want het is ook mis op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude, bijna een uur vertraging, 11 kilometer file. En bijna 19 kilometer file in de andere rijrichting van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude. Ook daar gebeurt een ongeluk. Op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag staat nu 7 kilometer tussen Blijswijk en Nooddorp. Dat heeft te maken met het ongeluk op de andere rijbaan.